En wij gaan naar New Orleans. Pray Pray for for us. all of New Orleans. But I'm confident that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with, another, with his brother, floating on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. New Orleans heeft als bijnaam de Big Easy... vanwege het gemoedelijke karakter van de bewoners. Maar de laatste weken slaat die bijnaam steeds meer op het gemak... waarmee er grof geld kan worden verdiend. Ook de mannen van de familie Hingle zijn alweer een tijdje aan de slag... in hun oude woonplaats New Orleans. Schoonzoon Eddie is projectmanager puinruimen bij de FIMA... de Federale Dienst voor de Noodhulp. Zijn vader Jake is met een flink aantal bloedverwanten actief... als puinsorteerders. Maar hoofdpersoon Red Hingle twijfelt nog hoe hij het best zijn kapitaal kan vergaren Haren. Luistert u naar deel 6 van onze serie Na de Storm. After a natural disaster, it's normal to feel sad, mad, or guilty. If you feel like completely giving up or having thoughts of suicide, get help soon. I'm with FEMA. I got a media guy that I'm just going to show some, some stuff around here. I'll be right back out. Okay. All right. We zijn nu de, Lower Ninth Ward. Lower Ninth Ward heet het hier, hè? is de Lower Ninth Ward. Het is een van de ergst getroffen gebieden. En we hebben ondertussen wel wat vernietiging gezien. Maar wat je hier ziet, dat is echt alsof we overal bommen zijn gevallen. Wat? van Tabele koelkast op het dak. Following a disaster, children can be affected as deeply as adults. Children may cry or scream or withdraw into silence. They may have problems going to sleep or experience nightmares. Het oog van orkaan Katrina is langs de oostkant van New Orleans getrokken. Samen met de vloed die erna kwam, heeft ze aan die kant van de stad ook de meeste vernielingen aangericht. Zelfs met mijn internationale perskaart was het me tot nu toe niet gelukt de Lower Ninth Ward te bezoeken. Maar nu schoonzoon Eddy bij de FIMA werkt als puinprojectmanager kunnen we samen met Red een toertje maken door dit zwaarst getroffen gebied. Can you tell you rebuild this city? Never. Never that you down. Ja. Niet te maken. Gewoon gebuldoosd worden, zeggen ze. Are you not supposed to bulldoze? Look all this. You gotta clear this out. before you can even talk about building. I know. That's These old houses here. Take three years for them to uh, clean up all of this. I don't even have to go back there. years, a little maar puinruimen. Zoveel troep ligt hier. This here, but it look like World War III back here. But I'm talking about houses flat down. Blocks and blocks of it. Cars on top of houses, icebox on top of houses. Houses moved. They got houses blocking the street. Man, get the fuck from back here, man, before we get stuck. <laughs> you know? it's starting to get dark. We can't get back in there. A disaster like Hurricane Katrina can devastate the lives of pets as well as people. Normally quiet cats and dogs may become aggressive. Yeah! God wants you to be successful. God wil dat je succes hebt. Dat doe je hier vaak op radio en tv. Daarom is het wellicht zo dat de rijkere, economisch belangrijke gebieden niet alleen gespaard zijn voor de grootste misère, maar inmiddels ook alweer water en stroom hebben. Het oude centrum, het French Quarter, is alweer in full swing. Seks, drank en rock'n'roll zijn in overvloed verkrijgbaar. En aangezien nu de meeste bewoners goed betaalde puinruimers zijn van het mannelijke geslacht, is het op Bourbon Street een drukte van belang. We doen disaster relief. We cleaning up took all your money. Yes. dollars. Er is een soort goudkoorts in New Orleans. Niet dat gele glimmende spul, maar grijs, stinkend en vol schimmel. Alles is duur. Eten, benzine, woonruimte. Maar er is werk genoeg. Voor elke winkel, voor elk bedrijf staan bordjes. Now hiring, personeel gevraagd. Er circuleert veel geld van overheid en van verzekeringen. En iedereen wil een graantje meepikken. Yeah, bro, but I need somebody like you to get down here to make some of this serious money and get on your fucking feet. You know what they're paying a gutter house out? Seven to eight dollars a square foot. That's right. Maar hoe zit het met de wijk waar onze familie Hingel woonde? Dat is op nog geen 5 minuten lopen van de French Quarter. En het huis van Ray, Brenda en Terry heeft ook geen waterschade gehad. Maar daar is nog geen water en elektriciteit. Sterker nog, ze mogen er niet wonen. Hallo, ik we all evaluate. I'm not the one making the decision. I'm only the one here. You know, that's here doing work. Yeah. To in order for the upper level to the decision. All right, all we know it's always been controversial. in obtaining that land that that project is built on. Because they, by it being in the center of town, they want to use it for upscale condominium, you know, for the rich folks, because you're right in the city, the heart of the city. Als ze nu willen platgooien voor dure huizen, now is the time, dan moeten ze het nu doen. Yeah, now the time they're gonna say, well, they, they all destroyed, we might as well Come on, man. Ja, I, I city plan on doing that. Red ging net even informeren hoe dat nou zit, wanneer, het, wanneer het appartement nou weer beschikbaar is. En die jongeman die was nog een beetje vaag. Zei van ja, dat weet ik allemaal niet. we gaan eerst alles bekijken. En eh, uh, Red zegt eigenlijk wil eens die, die huis plat gooien om daar mooie, dure, chique luxehuizen in te zetten. En als dat zo is, dan is dit natuurlijk de tijd. Dus je hebt kans dat ze gaan zeggen van, nou, het is allemaal zo slecht. Dat nou, is maar plat gooien. Up or up. Yeah. See, if they can get the Iberville project and they put up condominiums in there with apartments going at $1,500 a piece, Don't you think that's more money than what they was making in the project? Overal waar je in New Orleans en omgeving rondrijdt... weet Raid wel huizen aan te wijzen waar hij aan gewerkt heeft. I was the house back here I worked on. This one I had just finished fixing her house. I fixed that house there too. En een flink aantal daarvan heeft aanzienlijke schade geleden. En hoewel Raid nu al een paar dagen terug is in de stad... heeft hij zich nog niet bij de puinruimploeg gemeld... waar ook de rest van de familie werkzaam is. De neven Edward en Rob beginnen overmorgen, maar Red twijfelt nog. Of hij niet voor zichzelf moet beginnen. Of even voor de nieuwe baas werken, dan gereedschap kopen en dan voor het grote geld gaan. I'm, I'm really debating. You know, seriously, because Blair wants me to go in his house and do whatever I gotta do. Yeah, but what I might do, I might go with just a little while, just to build up some capital. Because I'm have to buy tools and stuff. Hij heeft al één aanbod om een huis uit te mesten. En ook heeft hij tijd nodig om langs familie te gaan. Of huizen van familie. Om te kijken hoe het ermee staat. I have a brother that has a house back here. And is the only brother I haven't heard from. Don't know. We haven't heard anything from him and his wife and daughter. Just continue. I don't feel nothing wrong with him. I feel they survived. They got out. They got out. I knew that. Het is één broer waarvan hij nog helemaal niks gehoord heeft. Sinds, sinds de storm. Maar hij heeft het gevoel dat het wel goed zit. Dat hij niet is overleden. Ze zijn weggekomen. Het dat hij niet belt. Check that house. Ja, ze zijn gecheckt. Ze staat met uh, verf op de muur gespreid. Een groot kruis met erboven G en... Nou, ze zijn geen lijken gevonden in het huis van Ray's broer. Dus ja, ze zullen wel ergens zitten, veilig. Neef Edward en achterneef Robert zijn viriele jonge mannen van voor in de twintig. En na een verblijf op het relatief platteland van New Brownfels... raken ze helemaal opgewonden van elk vrouwelijk schoon wat ze zien. Dan vragen ze Ray de auto te stoppen, zodat ze haar telefoonnummer kunnen vragen. Hey! Hola, Ray, hola, Man, look. Come on, man. you doing, Ray? You Oh, Ray, dog. Man, look, we, we trying to do something, bro. Man, you got nothing, do, chasing. You chasing. You ain't got nothing to do, man. You bro. She might be there when we come back. En omdat het knappe gozers zijn, hebben ze al een aardige verzameling. Onze automobiel lijkt soms wel een call center. When is your birthday? Ray krijgt telefoon van zijn zus. Er is een elektricien langs geweest en die vraagt 1550 dollar om de elektriciteit te repareren. Man, fuck that shit. One fucking wire, don't take no 1500 dollar to change one fucking wire. And he might not change that fucking wire. Some electrician there got, some old dude. The one under the house and found one bad wire and he gonna charge them $1,550 so they can get the electric back home. Een van de die vraagt 1500 dollar om een elektrische kabel te vervangen. En you know, this is just something simple. Jij weet dat het iets eenvoudigs is. Because I changed the wires under that house. All right? And I know what wire he talking about. That's the only bad wire under the house. And that ain't but 10, 15 feet of wire. and he's gonna charge you $1,500 for that one wire? Dat is een That's crooks. Alright, they want that money. Dit kan niet zoveel geld worden verdiend. Nee, ja. Sommige mensen worden een beetje gemeen. Die proberen op vieze manieren geld te verdienen. But I can go under there myself and change that one wire. I can find the wire and change it. Because I did all the electrical work on that house. For less than 10% of the cost. I do it for nothing. That's my system. Becoming a victim of a hurricane may be impossible to avoid, but you can avoid being victimized by dishonest contractors and adjusters. Educate yourself against against unscrupulous operators. To report disaster fraud, call 1-800-TEL-NICB. We moeten even langs het huis van ome Chris om te kijken hoe het daar staat. Hold on, I'm gonna call that nigga right now, man. I said they had one bad wire under the house, gonna charge them $1,550 to change the one bad wire. You know that shit don't sound right. One wire? 1500 fucking dollars? Nou, if he found, I, but I told him. Yeah, well, what you just yeah, I'm glad you here. Ik ben blij dat je er bent, zegt oma Chris. En troont Ray gelijk mee naar de stoppenkast. Oh, Want ook met zijn stroomvoorziening is iets mis. het Niet zo ver. Yeah, yeah, Ja, oh, not straight. Is it? I, I, I know it's Het is ready now. So you fixed that. Simple shit. They'll charge. They, they, they charge. Electricity would have charged you 1200 for that omdat het huis van ome Chris relatief gunstig gelegen is... heeft hij weinig schade geleden. Wel wacht hij nog op geld van verzekering en FIMA. I don't believe it. got in the No, but the wall sucked up the wall. Yeah, I don't know. All right, then it sucked up the wall. That made it suck up the wall on the floor. Nah, it didn't get that bad. No, this your wall line here. Oh, you might, you might have got right above the ceiling. Hoewel hij water en licht heeft, vraagt om Chris zich af wanneer het gas weer aangesloten wordt. Maar dat kan nog wel even duren. Door de overstroming zijn sommige huizen zo gezakt dat ze op gasleidingen terecht zijn gekomen. En dus moet het nutsbedrijf eerst alle leidingbreuken vinden en herstellen... voor ze het gas weer kunnen laten stromen. Anders wordt het wel heel brandgevaarlijk. Wat hebben we doen met de gas, man? Nou, the problem with the gas. Since you have so much water in the city, some of the houses the salt onto some of them pipes. They got broken pipes, and they got to find them. So they're gonna have to start cutting gas on so they can find broken pipe. Yeah. So they can repair. I wonder how that damn church burned last night. The church burned, down. Over blond gesproken, gisteravond is er een kerk afgefixt. Hier vlakbij. Oh, yeah. You know a church where the used to be at? Yeah. I see all the way down. I'm in Baton I woke up small. I said, two blocks from my house, you know? Yeah. Personal refrigerator? I don't have a refrigerator. I mean, I'm saying, would it be all right to put it outside? don't just put it by your back door. Roll it over to the dump. Tussen alle puin en afval vormen koelkasten een speciaal geval. Na een overstroming zijn koel- en vrieskasten een ramp. Alles wat erin zit is gaan rotten en de lucht die er van afkomt is vreselijk. Door de hele stad zie je dichtgetaped witgoed staan. Op sommige staan grappige teksten. <laughs> That's good. I like that, I like that a lot. Maar zelfs ontstaan er ware koelkastoorlogen. The refrigerator wars now. You know, somebody will drive by and dump a refrigerator in front of somebody else's property, and then people pick it up and take it back to his property. Uh, one group of neighbors <laughs> uh, paid a tow driver to take the refrigerator of one jackass who, who dumped his refrigerator in front of somebody else's place to block his driveway. Uh, let me tell you, if you're taking your nasty refrigerator and putting it on somebody else's property, you're a jerk. You're just a stupid jerk. Exclusive NFL programs. De grappige koelkasttekst waar iedereen zo om moet lachen... heeft betrekking op Tom Benson. De eigenaar van voetbalclub The Saints. Benson moet wel een van de meest gehate mensen in New Orleans zijn. Want hij is van plan zijn team van hier te laten verhuizen naar elders. De burgemeester van San Antonio in Texas, vlakbij New Braunfels, heeft al gezegd dat ze daar moeten komen. San Antonio mayor Phil Hardberger is quoted as saying, I think Tom Benson would like to stay here permanently. En ook Los Angeles heeft al belangstelling. In sports there are reports that the city of Los Angeles could be the new home of the New Orleans Saints. Omdat na God, familie en geld voor veel mensen American football het belangrijkste op aarde is, voelt New Orleans zich door Benson verraden. Mayor Ray Nagin earlier today, very upset with Tom Benson and why not? Ook Eddie, de schoonzoon van Red, vindt het maar niks als de Saints uit New Orleans zou vertrekken. Niet alleen omdat hij van voetbal houdt, want zo heel goed zijn de Saints ook weer niet, maar vooral omdat ze een economische factor van belang zijn. I believe that First of all, I wouldn't want the Saints to leave because they really do have a major, major economic impact to the city of New Orleans. And the reason for that is New Orleans is a city that is built on tourism, hospitality, and entertainment. And for 35 years, the New Orleans Saints was the only major entertainment attraction here for sports. They have in excess of eight games a year that are played here in the city. And the estimates from the local tourism industry and uh, hospitality industry is that the Saints bring in in excess of 100 million dollars a year in revenue. 100 miljoen per jaar brengen ze binnen met acht wedstrijden. Only eight games. But how do you feel emotionally? Hoe voelt dat zelf? Emotionally, I feel like it's a slap in the face for them to think about moving. You know, it's to me it's like saying to hell with y'all. I don't care if y'all did stick behind me for 35 years. show me the money. It's the official. The chain is wrong. The chain is wrong. He moved. First guy moved. Imagine becoming a millionaire absolutely free. Nu, ruim anderhalve week na aankomst in de Big Easy heeft Ray definitief besloten zich niet bij de puinruimploeg te melden waar zijn familie werkt. Neef Edward heeft zich daar wel bij gevoegd, maar neef Rob, die vooral aandacht had voor vrouwelijk schoon, heeft iets vergeten te regelen en zit nu bij de verkeerde werkgever. De arme jongen moet de hele dag koelkasten strippen. De eerste dag is hij al drie keer over zijn nek gegaan. Bravo, meneer. Bravo, meneer. wrong, I might be Ray heeft zich aangesloten bij een groepje mensen die huizen uitmest en daarna weer woonklaar maakt. We bevinden ons nu te midden van een bergafval met Ray en ene meneer Blair. Yeah, I did that house here and uh, we have a sign in front of it, so that's my uh, marketing. Yeah, it is work. It's uh, but it's lucrative, and uh, at this point in time, you have to take advantage of opportunities that come. So that's why we're doing what we're doing. Because I'm an ex-teacher. Well, not ex-teacher, but a teacher and a grad student. In New Orleans, right? Right, I, uh, uh, I attended Xavier University graduate school. You miss your children, miss your kids. Oh, I do, I do. And that was my love. But at this point in time, there's nowhere to teach and there's nowhere to uh, attend classes for graduation. Um, I was expected to graduate in May 2006. Right, uh, in uh, lead, education leadership. Right now, I've changed careers for the time being. <laughs> so you take one day voor for, for gutting out the house? One day. Eén dag. With how many people you do that? I have five people. Vijf mensen een dag om hem leeg te halen. And wat you take out? Everything? We take out all appliances, all furniture, all flooring first. Hij haalt de de meubels eruit en de, de kasten en de kleren en de, de, de vloer, de vloerplanken. We take out all of the doors. Alle deuren gaan eruit. The sheetrock, paneling. Isolatiemateriaal, alle panelen langs de wanden. And that's pretty much it. Uh, we take out all the nails and the screws from the sheetrock alle schroeven. En... Uh, once water is available, we'll pressure wash it, clean it out. Oh ja, als er water is, dan gaan ze de hoge druk spuiten, gaan ze alle restjes... To get pikstal, right. wordt het schoongespuit. Wat er dan overblijft, ja, is de binnenkant en de buitenkant, het kale huis. hij doet er een dag over met vijf mensen. Hij was eerst leraar. Een geheel nieuwe carrière. Now I want to help you become rich too. So this is the man you're going to work with? Yep. Seems like a friendly, good man. With always uh, hook up with good people. You know, i associate with bad people. You gotta, you know, you gotta have a good heart. Een iemand. Nah, nah, nah. Look at this. Now you see all the stuff in that house, right? Yeah. Uh-huh. Now imagine if you went in that house, <clears throat> took all the furniture out, in one day with four people for about five thousand dollars. And if you can do that in one day, I mean, it's hard work because you're going to be working, but you know, it's honest work. But nah, see, if it took you two days, that's still good because it's $500 a day. Because it's money you ain't gonna believe. Dus je krijgt 5000 dollar om een huis uit te misten. Als je dat met vijf man in een dag doet, heb je 1000 dollar per dag. Zelfs als doe je twee dagen al, heb je nog 500. Dat is nog hartstikke veel geld. En dan gaat, heb je een uitmisploeg. En een Ray komt bij de opbouwploeg. be part that's gonna do the building. My free tape will show you just how easy it is to become rich. big money out here now. Nu is er gewoon goed geld te verdienen. I need to get some of it too. En daar heeft Ray heeft er volkomen recht op om daar zijn deel van op te eisen. That's right. the American way. De Amerikaanse manier. I mean, you look at it as opportunity ja, het zijn kansen. And it's is supposed to be the land of opportunity right now. Now I have the opportunity presented to me to make a lot of money. You know. Ik heb nu gewoon de kans om... big business. Dik te verdienen. So when I come back in some months, you'll have a gold watch. Zo so als ik over een tijdje terugkom, heb je een gouden horloge. <laughs> I'm, I'm not in all that jewelry. Geen gouden horloges. Dat, eh, past niet bij hem. I'm not flashy, you know. I mean, I have some nice clothes on, some alligator shoes, you know. Oh, boy like kleren. Nice clothes. Krokodillen leren schoenen. Probably have a boat. When you come back, we can go take a ride on the boat, you know? Aha. Go fishing or something. Boats, Yeah, yeah, yeah. Dat is wel de planning een bootje. Very rich.